uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Boeing betaalt de komende jaar in totaal 100 miljoen dollar... aan nabestaanden van de twee verongelukte 737 MAX-toestellen. Het is een eerste handreiking, zegt de Amerikaanse vliegtuigfabrikant. Het geld is bedoeld voor scholing en levensonderhoud... en staat los van de schadevergoedingen die via rechtszaken zullen worden geëist. Bij de twee crashes kwamen in totaal 346 mensen om het leven. Dat gebeurde waarschijnlijk door problemen met nieuwe software... waardoor de neus van beide toestellen naar beneden werd geduwd. ABN AMRO kijkt al mee met de betalingen van klanten... om ze persoonlijke aanbiedingen te kunnen doen. Klanten moeten zelf het initiatief nemen om zich af te melden. Ook de Rabobank overweegt het systeem in te voeren. Dat blijkt na een rondgang door de NOS. De autoriteit persoonsgegevens roept de bank op... om deze vorm van marketing te heroverwegen. De ophef ontstond vorige maand toen ING aankondigde... om op basis van klantgegevens producten aan te bieden. De politie in Hongkong heeft twaalf mensen opgepakt. Ze zouden betrokken zijn geweest bij de rellen van afgelopen maandag... tijdens de herdenking van de Britse machtsoverdracht van 1997. Duizenden mensen demonstreerden toen bij het parlementsgebouw in Hongkong... tegen een omstreden uitleveringswet met China. De mensen die zijn opgepakt worden onder meer verdacht van verboden wapenbezit... en het aanvallen van de politie. En de storing bij Facebook, Instagram en WhatsApp is voorbij. Dat meldt Facebook. De apps kampten bijna acht uur lang met een storing... waardoor gebruikers geen foto's konden uploaden en versturen. Volgens Facebook ontstonden de problemen tijdens onderhoudswerkzaamheden. Vooral gebruikers in de VS en Europa werden getroffen. Wat er precies is gebeurd, meldt Facebook niet. Het bedrijf kreeg tienduizenden klachten. En dan het weer. Vannacht is het vrij helder. Het koelt af naar 7 tot 10 graden. Overdag is er flink wat zon, maar in het noorden en oosten komt wat meer bewolking voor.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 Every single word is perfect as it can be. about tomorrow. Inhale this moment with me. There's no right and there's no wrong, so I'll take the risk. You won't back me down on these open streets. It's just my face. That's just a single letter taking me home, and it won't ever break. But I hit the ground so hard. These sunless avenues made me a dancer in the dark. But somewhere I was young at heart. I knew I would get up.